Beste luisteraars, uw interim presentator inmiddels, Ronde Witwinter. Techniek, David Habig, eigenlijk de vertrouwde setting. Fred kon helaas niet eh, en die vroeg mij waar te nemen. Nou, dat doen we natuurlijk met ontzettend veel plezier. Ja, u luisterde daarnet naar ehm, Herbie Hancock's Gershwin's World uit 1998 alweer. Een opname van 20 oktober 1998 met de overture Fascinating Rhythm. Ja, die eh, Herbie Hancock, dat is toch wel een eh, aparte vis in de vijver, zeg maar. Hij eh, heeft trouwens voor deze productie een Grammy gekregen in 1990 voor eh, de Best Jazz Instrumental Performance. En dat is ook niet zo gek, want eh, ik, ik, laat u in de loop van het programma eh, wat kortere stukken horen. Voordat u gewoon in slaap valt bij ons. En dat mag natuurlijk over niet, want het blijft een jazzprogramma. Maar ehm, eigenlijk was het zo dat mijn zoon me attendeerde op, op, op deze cd. Nou ja, en dat was natuurlijk een eh, adoptie eh, op het eerste gezicht. Liefde op het eerste gezicht, want het is een waanzinnige mooie cd. Maar misschien hebt u hem zelf ook al hoor. Dat is best mogelijk. We gaan verder. about something real quiet and pretty, Miles, right now? Something like the very beautiful standard Tenderly. Tenderly, real tenderly, Miles. Miles Davis en de All-Star. Ja, Miles Davis natuurlijk. En het heerlijke van deze opname is al het gekraak en het gepiep wat er omheen zit. Dat maakt het alleen maar authentieker. Miles Davis met Tenderly. En daarvoor, ja, wie anders dan Monty Alexander, toch wel mijn all-time favorite, met het nummer Nature Boy. En dat, dat nummer Nature Boy dat is natuurlijk uitgevoerd door, nou, laat ik zeggen wel honderden artiesten. Eh, waaronder bijvoorbeeld eh, Lou Rawls, als ik me niet vergis. Ja, een beetje populaire zanger misschien. Maar eh, in zijn beginperiode maakte hij van Nature Boy ook echt een fantastische uitvoering. We gaan verder met Gar du Nord van de CD Love for Lunch. En dan openen we zeg maar met het nummer Come to the Ball. Well, like that. sucker for a while. Take a ride, take a ride. And I laughed at the thought that it might turn out this way. Where's the one I wish that I threw aside after it brought my love a need? And it's funny singer-songwriter Kenny Rankin met Here's a Rainy Day. Nou, dat is wel toepasselijk hoor, eh, lieve luisteraars. Kijk maar eens naar buiten. Wat verdikkie nog aan toe met al die nattigheid en die arme mensen die hun stand aan het opbouwen zijn en daar een beetje staan te kleumen. Ik heb een goede hoop op dat het eh, over eh, zo'n anderhalf uur wat droger gaat worden. En gelukkig staat er vandaag niet zo vreselijk veel wind. Nou, dat even terzijde. Daarvoor hoorde je natuurlijk, eh, wat ik al aankondigde, Cardinor met de CD Lover Lunch. Een aanrader, heerlijke, lekkere, zonnige CD. En het kunnen we wel gebruiken.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 Love is now the stardust of yesterday. The music of the years gone by. Sometimes I wonder I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you when our love was new kiss an inspiration.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 truck hauls the sun up. Paper hits the door. The subway shakes my floor. Everyone got something. They're all trying to get some more. They all got something to get up for. But I ain't about to. Nothing's gonna happen. Nothing's gonna Change, Baby, it's so hard living U luisterde natuurlijk naar Stardust van Nat King Cole. Niet alleen een van de mooiste songs ever, maar ook met een prachtige tekst. Hè? Want je zal het maar moeten voorzien Dat er zomaar gezegd wordt. And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. Nou, dat is echt niet gering hoor. Dat is gewoon eh, poëzie. Dat is eh, heel erg mooi. Daarna Curtis Stiggers met It's So Hard Living Without You. Ja, en wie kent dat gevoel? Nou, eigenlijk niet. En iedereen die beleeft dat op zijn eigen manier. En zo is maar net. Oh. sister became me. It named me as a fool, only aimed to be almost blue, almost touching it will almost do. There's a part of me that's You must have been Miss Pennsylvania with all this poker too. How come you always lower your pentax when I'm in the nude? We ought to have a birthday party, and you can wear your birthday clothes. We can hit the floor and go explore those popsicle toes. toes. Popsicle toes, I always froze. Popsicle toes. You're so brave to expose all those popsicle toes. En dan zit het eerste uur er eigenlijk alweer op. Wat is dat, gaat dat toch ontzettend snel. Met eh, Michael Franks en Popsicle Toes. Ja, een beetje frisse lucht in de tent, hè? Eh, luisteraars. Eh, na al die ja, rustige, maar misschien toch ook wel indringende... stukken die we hiervoor hebben gespeeld. We gaan er dit uur uit met Michael Bublé.